Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Omo Duo heeft gediscrimineerd. De club die gaat over de studiefinanciering gaat soms bij studenten op bezoek... om te controleren of ze wel echt recht hebben op een uitwonende beurs. Mijn collega's hier bij NWS op 3 kwamen er vorig jaar achter dat Duo daarbij veel vaker mensen met een migratieachtergrond van fraude beschuldigt. Een Duo zei dat ze dat niet wisten, maar dat bleek niet te kloppen, vertelde mijn collega Salwa. Ze eindstand hebben wij twee eh, advocaten gesproken die dat ehm, op schrift ook in een bezwaar en in een eh, beroepsprocedure hebben aangekaart. Omdat zij toen al vermoedens hadden van goh, hoe, hoe wordt nou geselecteerd? Wie wordt er nou uitgepikt? Daar hadden zij hun vraagtekens bij. En eh, ook een jongen gesproken die een officiële klacht heeft ingediend in 2021. Minister Dijkgraaf heeft het laten onderzoeken en kwam erachter dat het verhaal klopt. Hij maakt excuses en zegt dat het beter had gemoeten. Duo mocht het algoritme al niet meer gebruiken voor de controles totdat het onderzoek binnen was. Nederland overlegt met de Verenigde Arabische Emiraten over de uitlevering van Quincy Promes. De voetballer woont en speelt in Rusland, maar was gisteren in Dubai. En daar is hij opgepakt nadat hij een verkeersongeluk veroorzaakte. In Nederland moet hij nog meerdere jaren de cel in voor het neersteken van zijn neef... en betrokkenheid bij de invoer van twee grote partijen kook. En deze man is al de hele dag trending op YouTube. natuurlijk. Joost Klein met de Nederlandse Songfestival inzending Europapa. De bijbehorende video heeft ook al bijna 2,5 miljoen views. En ondertussen is ook de Britse Songfestival-inzending bekend geworden. Zij sturen dit jaar Olly Alexander, de oudzanger van Years and Years. Het nummer heet Dizzy. moeten nog wel even wachten totdat we het allemaal live kunnen zien. 7 mei pas begint het Songfestival heb ik nog het weer. Het wordt steeds bewolkter en in het zuiden en midden van het land kunnen er buien vallen. Vanavond en vannacht alleen nog in het westen. Morgen begint droog, later ook weer buien bij een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een korte file op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag.